Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of Nederland zelfstandig sancties kan opleggen... tegen Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. EU-ministers probeerden in Brussel te komen tot een gemeenschappelijke aanpak... tegen kolonisten die geweld gebruiken tegen Palestijnen. De meeste landen zijn voor, maar voor sancties is goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig. EU-buitenlandschef Borrell probeert de lidstaten alsnog op één lijn te krijgen. Maar demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken wil daar niet op wachten. Door een datalek bij juweliersketen Brandfield waren van 60.000 klanten gegevens in te zien, meldt BNR na eigen onderzoek. Een online reservekopie van bestellingen van 2018 tot en met 2020 was op een publiekelijk toegankelijke server geplaatst. Kwaadwillenden zouden met het inzien van deze gegevens... bijvoorbeeld klanten kunnen benaderen en oplichten. Brentfield heeft het datalek vrijdag gedicht... en gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. De juweliersketen onderzoekt nog hoe lang de gegevens op straat hebben gelegen. Grote wielertoertochten mogen toch door de gemeente Vaals. Het college van burgemeester en wethouders wil de toertochten met duizenden deelnemers weren... omdat die overlast zouden geven. Maar de gemeenteraad van Vaals heeft unaniem tegen dat voorstel gestemd. Er is een aangepast plan aangenomen waarin ruimte blijft voor onder meer de Amstel Gold Race... Limburgs Mooiste en ook andere grote toertochten. Het aantal wielertochten dat jaarlijks door de gemeente Vaals mag gaan is wel gelimiteerd. Het weer droog en opklaringen.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 travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming. Your smile got me boasting, my pulse roller coaster ring. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you, or I'll fly with the force of a rainbow of gold will be waiting in your amazing the pain that she goes through contained in the hope for you your whole world has changed the years spent before seem more clouded than blue in many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days for the poor thinking.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 When your body is so plateau on a level that just feels so infinite. music's got me going higher. taking me Hij wil kwaadheid Uit hier haast 1500 verrode maatschappij Ze luierde net onder Ze vielen haar vrij Er is wat voor mijn kinderen Hij maakt soms op oorlogspaard Wetse ijs in het nou dat in te klein en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toenden, ze bleven altijd vrij. koopt ze naast het bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar Het ritme van Zandvoort.